Waterbalgemoed met het NWS Journaal. Het brein achter de aanslagen in Parijs is gedood bij de grote politieactie in een voorstad van Parijs gisteren. Dat heeft de openbare aanklager bekendgemaakt. Franse media melden gisteren al dat de 28-jarige Abaoud uit België bij de actie gedood was. Inmiddels blijkt uit een analyse van de vingerafdrukken dat het inderdaad om hem gaat. Abaoud wordt gezien als de coördinator van de aanslagen, waarbij 129 mensen omkwamen. Een groot aantal Nederlanders die op vakantie zouden gaan naar Parijs... hebben hun reis geannuleerd na de aanslagen van vrijdag. Bij de Jong intra-vakanties is bijna 1 op de drie reizen naar Parijs afgeblazen. Veel klanten hebben hun reis om laten boeken naar een andere bestemming. Ook bij reisorganisatie TUI zijn er annuleringen, maar hoeveel is nog onduidelijk. De Jong Intra verwacht dat het aantal boekingen naar Parijs over een paar weken weer op het normale niveau zit. In Tel Aviv heeft een Palestijnse man twee Israëliërs doodgestoken. Een derde man raakte gewond. De aanvaller raakte zelf ook licht gewond en is meteen gearresteerd. De steekpartij was bij een gebedsruimte in het zuiden van de Israëlische stad. De laatste maanden zijn er weer geregeld incidenten in Israël. Die hebben al aan zeker 15 Israëliërs en 82 Palestijnen het leven gekost. Medewerkers uit de sociale werkvoorziening voeren actie in Den Haag voor meer loon. 20 van hen zitten in het gebouw van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten... en dreigen daar net zo lang te blijven tot er een nieuwe CAO is. Ruim 7000 andere medewerkers demonstreren op het Malieveld. Het loon in de sociale werkvoorziening is sinds vijf jaar hetzelfde. In september boden gemeenten een structurele loonsverhoging van 225 euro per jaar... maar vakbond FNV vindt dat niet genoeg. Vanavond praten de actievoerders met staatssecretaris Kleinsma. Het weer in de zuidelijke provincies regen, in de rest van het land enkele buien. Het is ongeveer 12 graden. Morgenochtend ook in het zuiden regen. Het wordt dan een graad of 9. Dit was het RWS. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate.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 Nou, we beginnen een beetje, een beetje moeilijk met flessenpost en een goochel uitspraak. Oh, goochelspreuk ik kom er als woord niet meer uit. Drie keer woordwaarde, maar je hoort het wel wat het allemaal gaat worden. Veel plezier de komende uur. Hocus Pocus van Focus. En daarvoor Message in a Bottle van Police van de LP Regatta de Blanc. Ehm, we gaan even terug weer naar afgelopen vrijdagavond... waar weer heel veel muziek er doorheen ging. En ook drank trouwens. Maar daar <laughs> hebben we het nou niet over. Eh, we gaan naar de LP Band on the Run. En dit nummer werd afgelopen vrijdagavond ook gedraaid. Nee, dit niet. Maar dat gaan we dan zo meteen draaien. Wat is dit nou weer? ik ga, toch, ik ga er toch eventjes, eventjes eh, even wat aan doen. Hoor, want dit was nou helemaal niet de bedoeling. Nee, dit was namelijk de bedoeling. Met Danny Lane en vrouw Linda vormde Paul het trio Wings. En van de LP Band on the Run draaiden we dan Let Me Roll It. Even wat rustiger vaarwater met Simon Garfunkel. Hier is El Condor Pasa, een tophit, een top 100 hit uit 1970. it's time. hebben nog niet van niks op blokfluitles gezeten. Dit was El Contrapasta van Simon Garfunkel. Als je Johnny Nash zegt, denk je gauw alleen maar aan Cupid. Maar deze is zeker niet te versmaden. Rock me baby. 1985 van de LP Here Again was dit eh, Johnny Nash en Rock Me Baby. De volgende twee komen weer uit de jaren 50. En de eerste van die twee komt uit 1954 en is daarmee de oudste van deze uitzending. 61 jaar oud Guy Mitchell en A Dime and A Dollar. En daarna de Kirby Stone 4 met Bubbles, Bangles en Beads. With a hoop and a holler and a dime and a dollar, I'm a lucky son of a gun. Wherever I go, I guess you know I tip my hat to none. With a hoop and a holler and a dime and a dollar, I'm a lucky son of a gun. I'm just a rolling stone. I wander on my own always take my own advice. I've traveled every trail and never been in jail, cause I deserved it once or twice. My horse has been my pal, but once I met a gal and thought a kiss would be no crime. I darn near lost my life she was the sheriff's wife. I just got out of town in time. Oh, oh, with a hoop and a holler and a dime and a dollar, I'm a lucky son of a gun. Wherever I go, I guess you know I tip my hat to none. With a hoop and a holler and a dime and a dollar, I'm a lucky son of a gun. get to bed and down, I kinda wake up at the start. Nobody knows my name, they only know I came and drank my weight in all the bars. With a hoop and a holler and a dime and a dollar, I'm a lucky son of a gun. I guess you know I dip my hat to none. With a hook and a holler and a dime and a dollar, I'm a lucky son of a gun. More music, more music, more music, more music. Hear how they ring, jingle-ling-a-ling, baubles, bangles, bright shiny beads, sparkles, spangles. Her heart will ring, jingle-ling-a-ling, wearing baubles, bangles. Bubbles, Bangles en Bubbles. En dat waren de Kirby Stone 4 uit 1958. En dan is het nu tijd voor de Beatles-single van deze week. En dat is wel iets aparts, want voor het eerst in de Beatles-geschiedenis... had een single een A-kant geschreven door George Harrison. En wel Something. En daar maakte ooit Frank Sinatra de welbekende fout... dat hij zei dat hij Something het beste nummer vond... dat John Lennon en Paul McCartney ooit hadden geschreven... Ja, klein foutje. Kan gebeuren natuurlijk. En op de B-kant, daar degraderen we de B-kant dus niet mee... Eh, is Come Together te vinden, geschreven door John Lennon. Ehm, uitgebracht op 31 oktober 1969. The Beatles. Something and Come Together. En dat waren de Beatles uit 1969. Uit, 19, uit 2015 komt de volgende cd. Dit jaar dus, pas geleden, Rod Stewart. Die bracht een nieuwe cd uit, getiteld Another Country. En die kan ik ten zeerste aanbevelen. Eh, ik draai er één track van en dat is Love and Beloved. so bright, where the sand is warm and white. Oh yeah, oh yeah. And where the palm trees gently sway, and the sky is never gray. All day long they sing the song with simple words that roll along. I love and be loved, oh sing it now. Oh, sing it now, love and be loved. On the beach at the Coco Bar, little Jimmy, he plays guitar. He sings, All the riches you may possess may never bring you happiness. Oh, yeah. Oh, yeah. So reach out and help the man whose luck is down and needs a hand. Cause everything nothing at all if your heart is empty. one slim dime. What you give is what you get. So, my friends, never forget to love. me Oh, say it now. van de cd Another Country was dit Rod Stewart en Love and Beloved. We krijgen een 3 in 1 van een Nederlandse grunge band uit de jaren 60. Hier zijn de Outsiders. You can hear people talk about the yesterdays. You can hear them shout in oh so many ways. You can even cry when you think of the years so and by. You can even sigh, it seems they die when they think of today. Everything's fast, not like in the past. Past go on, yes, everybody's been wrong. alone. The masquerade is over, it's a, a time to go. Why now? don't care what they say. Yeah, we live like we want to. Don't regret a single day. You won't put us down. We've got to be on the ground. They walk us to places we only heard about. Things have changed in so many ways. Don't look back to the old days. Cause we know just what to do now What's wrong with you? Feel that monkey? It's sitting on your back. That's when you must realize that for you it's too late to fall back. That's when you must see your world is built out of make believe. That's when you wanna go but just can't leave. That's when you even shut to get a breathe. It's when you're bad. still got a home. That's where I'm gonna stay. Stay home. just don't say Outsiders, Thinking About Today, Monkey on Your Back. and I Love Her Still, I Always Will. The Outsiders met op, eh, op lead zang Valitax, een van de grote van de nederpop. Eh, we gaan in 1985 naar een eh, Australische groep Flash in the Pan en The Midnight Man. I'm on the floor. I'm coming. I'm coming. I'm coming. niet begrepen had, dit is de eindtune van Matchbox. Les Paul en Mary Ford. En um, de Bye Bye Blues. En Hans is al helemaal aan de voorbereidingen van zijn programma begonnen. Dus over een paar minuten is hij daar, live, te bezien en te beluisteren. Jawel. En wij zijn de volgende week weer. Dan is het, eh, het is de 26e november. En ik zal je vertellen, dan ben ik er niet twee uur, dan ben ik er gewoon vier uur. Want Hans, die is er heel even niet.